met het NOS-journaal. De belangrijkste cijfers van Prinsjesdag zijn uitgelekt. Het gaat om de macro-economische verkenning die in handen is van de NOS. Daarin staat dat de economische groei wordt geraamd op 1,25 procent... en dat het begrotingstekort daalt naar 2,1 procent. Na vier jaar van koopkrachtverlies krijgen veel mensen weer wat meer te besteden. De werkloosheid daalt volgend jaar naar 605.000. Reizigers die vergeten uit te checken leveren de openbaar vervoerbedrijven jaarlijks 16 miljoen euro op. Dat komt doordat maar weinig mensen het te veel betaalde geld terugvragen. Nog geen 10% doet dat. Per jaar vergeten reizigers ruim 7 miljoen keren om hun OV-chipkaart bij het uitstappen tegen de paal te houden. Mensen die recht hebben op een plek in een zorginstelling hoeven daar niet binnen een jaar gebruik van te maken. Dat heeft staatssecretaris Van Rijn toegezegd aan de Tweede Kamer. De toegangseisen voor bijvoorbeeld verpleeghuizen worden strenger. De Tweede Kamer was bang dat daardoor een run op de instellingen zou ontstaan. Maar Van Rijn zegt dat wie nu een indicatie heeft... daar ook later nog gebruik van kan maken. Politiebond ACP maakt zich zorgen omdat er volgende week zaterdag in Den Haag vijf demonstraties zijn. Burgemeester Van Aartsen heeft daar toestemming voor gegeven. Volgens de ACP dreigt het te veel te worden voor de politie, omdat er ook al zes evenementen in Den Haag zijn, waaronder een kermis en een voetbalwedstrijd. De komende nacht is in Nederland mogelijk het noorderlicht te zien. Dat zijn felgekleurde strepen in de lucht die ontstaan doordat elektrisch geladen deeltjes van de zon in de atmosfeer komen. Normaal is het noorderlicht alleen in het poolgebied te zien. De bewolking en de felle maan kunnen wel roet in het eten gooien. Het weer nog, het blijft droog. Vannacht kans op mist. Morgenochtend lost hij langzaam op en daarna schijnt geregeld de zon. In het westen zijn ook wolkenvelden. Het wordt 19 tot 21 graden. Ook in het weekend is het overwegend droog met in het westen en noorden de meeste zon. En maxima tussen de 20 en 22 graden. Dit was het NOS Journaal. Tussen app en vloed. Op de donderdagavond tussen 10 uur en 12 uur s'nachts. Een relaxprogramma gepresenteerd door Charles Duif. En de twee uur luisteraars ga ik u eh, verrassen met wat oud repertoire. Sweet, sweet. one fresh and tender kiss. The memories you gave me. At one stolen night of bliss. The memories you gave me. One girl, one boy, some grief, some joy. Memories are made of this. The memories you gave me. Don't stays. These are the dreams you will savor. With sweet, sweet. His blessings from above. You can't beat the memories you gave of me. Sir, sweet, sweet. it generously with love. You can't beat the memories you gave of me. I one man, one wife, one love. live life. Man, sweet, sweet memories are made of this. Can't beat the memories you gave me. Man, sweet, memories are made of this. Herinneringen die hebben zich uh, gevestigd, die zijn daarvan gemaakt. Dat werd gezongen natuurlijk door Dean Martin. Ik zei het al, luisteraars, eh, in het tweede uur van eh, Tussen App en Vloed... wat ouder werk. Dat heb ik eh, speciaal voor u bij elkaar gezocht. Het is leuk om eens uh, ballads te draaien uit het, eh, uit het verre verleden. Zoals deze bijvoorbeeld. Zingt Mary Welsh. al gezegd, luisteraars. Dit uur vooral ook aandacht voor eh, wat oudere nummers. Nou, dit is zeker ook een ouder nummer. Dat dateert, ik dacht, van eh, de jaren tachtig. En het gaat erover dat iemand voor jou een steun wil zijn. Als je een brug eh, moet slaan over troebel water... dan ben je een steun voor iemand. En dat wordt namens Rob Tettero opgedragen aan Karin Kok. Karin, speciaal voor jou dit prachtige nummer van Simon en Garfunkel. wat eh, wij mensen, waar je ook geboren bent ter wereld... Eh, als eerste behoefte aan hebben, is veiligheid, eten en drinken... liefde en aandacht. Dat geldt voor elk mens. En eh, zo'n brug over troebel water, dat kunnen we allemaal gebruiken. En dankzij Rob Tettero heeft ook Karin Kok daar vanavond van kunnen genieten. Namens op Tetro, dus speciaal voor Karin Kok, Bridge over Troubled Water. Ik uh, eh, kreeg van Marius het verzoek of ik Darling wil draaien van Frankie Miller. En aan eh, wie mij dit nummer dan doet denken. Nou, ik ga luisteren, Marius. Darling, I'm feeling pretty lonesome. En Willem met zijn grote handen natuurlijk.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 Bek met gouden tanden. <laughs> nou, ja, dat, dat deed het me aan denken, Marius. Nou, ik denk dat ik helemaal gelijk heb. Karin, deze is voor jou. One thing that makes it all complete You find it in the strangest places Places you never knew it could be. Some find it in the face of their children. Some find it in the lover's eyes. Who can deny the joy it brings when you found that special thing? You're flying without wings. Some find your chair every morning. Some in their solitary night. You find it in the find it in the deepest friendship. The kind you cherish all your life. And when you know how much that means, you found that special thing. You're flying without wings. Westlife, Flying Without Wings. En ik zei het net al op internet, eh, degene die het aanvroeg... dat ik dat als duif nog nooit geprobeerd heb, hoor. Om te vliegen zonder vleugeltjes. Het zou me ook niet lukken, denk ik. Love means more to me than all the apples hanging on a tree. And like those apples, our love will grow because I, I love swimming in the sea And like the fishes, my heart begins to swim Because I, I love you, I love you together and you will see how much I I love you. Let's get together, and you will see how much I I love you. Ja, ik zei het al, wat, eh, wat oude liedjes, gezellige liedjes. En dit was Cliff Richard natuurlijk. Eh... Lidwien die vraagt een nummer aan The Man I Love van Kate Bush. Nou heb ik wel gevonden The Man with a Child in His Eyes. Ik weet niet of ze die bedoelt. Lidwien, als je die bedoelt, schrijf dat nog even naar me. Ik ga in de tussentijd een, een ander nummertje nog draaien. Een oudje, eh, die ik inmiddels had opgezocht. En dat is een eh, nummer van eh, Barry Manilow. Can't Help Falling in Love With You. man Ja, voor de Lidwien Alders draai ik speciaal de Man I Love van Kate Bush. Nou, die titel die klopt dus helemaal niet, uh, Lidwien. Want ik, ik, schreef het ook al net op internet. Eh, de uh, Man I Love, dat is natuurlijk niet de titel. De titel is gewoon Marius. <laughs> Had je moeten weten, hè? Komt zo ineens hem op. Nou, en ik heb gezocht op Marius en dan kwam gewoon dit nummer. The Man I Love. Nou, klopt toch helemaal? Ja, zo is het maar net. Eh, nog een oudje. all goodbye all alone. can say the words. My heart must hear to ever sing again. The words you used to whisper low the lonely Brenda Lee met All Alone Am I respect voor alle mensen die eh, slachtoffer zijn geworden van die vreselijke vliegramp. Maar ook omdat het vandaag 9-11 is, natuurlijk waarin eh, Amerika eh, ja, de crash op de towers wordt herdacht. Alle namen worden daarvoor gelezen. Uit respect voor al die mensen een prachtig nummer van de Carpenters. Nou, wat kan ik nou beter draaien dan dit nummer? zei het al, uit respect voor eh, de slachtoffers... met name ook de nabestaanden van eh, die vreselijke vliegramp... en natuurlijk ook eh, alle mensen die zijn omgekomen bij 9-11... en de nabestaanden daarvan... die elk jaar weer op deze dag herdenken... het vreselijke lot wat zij zijn ondergaan door ja, iemand dierbaar te moeten verliezen... in die vreselijke aanslag daar op die towers in Amerika. Mijn laatste lied voor jou dat draai speciaal voor Karin Kok. Dit uh, zijn LE The Voices. Hier is dan mijn laatste lied voor jou. De melodie waar jij zoveel van houdt waar geen woord meer in ontbreekt. Geen nood in is gefeekt, de zoete klank die jij nooit meer vergeet. Mijn tranen heb je altijd afgeveegd. Jij was er als mijn hart weer was geleegd. Je bent altijd om me heen. Ik voel me dan ook nooit alleen. Je leeft voort in mij, dat ziet toch iedereen. Hier is mijn laatste lied voor jou. Spreid mijn armen vol met hoop dat je hier weer binnenloopt. Hier is mijn laatste lied voor jou. En waar je ook mag gaan, zelfs als je nooit meer echt naast mij kan staan. Voel nu alleen nog koud. maar je weet, ik zal sterk zijn zonder jou. Jij was er met mijn allereerste stap bij jou kreeg ik mijn eerste bordje pap. Jouw troosten was zo zacht, elk woord boven mijn macht. Met elk antwoord wees jij voor mij de weg. Je hebt mij geleerd dat de waarheid altijd wint. Ik bleef voor jou tot het laatste nog kind. Moest mijn dromen achterna. Ik was de trots van jou en pa. Heb elke dag gefeest alsof het eindelijk geweest. Hier is mijn laatste lied voor jou. Blijf mijn armen vol met hoop dat je hier weer binnenloopt. Hier is mijn laatste lied voor jou. Mijn laatste lied en waar je ook mag gaan. Zelfs als je nooit meer echt naast mij kan staan, voel nu alleen nog kou. Maar je weet, ik zal sterk zijn zonder jou. Je hebt beloofd dat je altijd let op mij. Altijd let op mij. Dat de dag komt, van samen zijn en blij. Hier is mijn laatste lied voor jou. De noten zo eenvoudig voor de vrouw waar ik van hou. Hier is mijn laatste lied voor jou. De harmonie perfect, het lied voor liefde en respect. Ik zing voluit mijn laatste lied voor jou. Hier is mijn laatste lied voor jou. Als je nooit meer echt naast mij kan staan, voel nu alleen nog kou. Maar je weet, ik zal steeds waar Gordon mee doorbrak was natuurlijk... kon ik maar even bij je zijn. Eh, ik denk dat het het nummer is wat het meest wordt eh, gedraaid op eh, begrafenissen. En dit nummer natuurlijk ter ere aan zijn moeder. Althans, zo blijkt uit de hoes. En ik moest, ik moest er wel even van slikken, mensen, van het nummer. Prachtig. En het zal ook heel veel gebruikt worden, denk ik, bij begrafenissen. ook dit nummer van Gordon met L.A. The Voices. Um, Ave Maria heb ik al gedraaid. Ach, oh, er zijn zoveel mooie nummers. Wat dacht je van All My Love van Cliff Richard? All my love came to nothing at all, my love. When I woke up to find you were no longer mine. all my love thrown away after all this time. Now there's no place for me in the future, you see. I don't understand you. I've done all I can do. Tell me, how could I give? more, more than all my love. trouwe luisteraars naar Tussen App en Vloed. All my love, all mijn liefde, geef ik u vanaf deze plek.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 David McWilliams was het. En Rob de Nijs die eh, heeft het natuurlijk ook eh, opgenomen in het Nederlands. Zet een kaars voor je raam van acht. Karin Kok wordt vanavond wel verwend. Want nu krijgt ze een nummer eh, aangeboden door Jacqueline Erhard. En Jacqueline heeft gekozen voor een engeltje. En dat engeltje wordt bezongen door Frank van Etten. van die tijden dat ik naar de hemel kijk. Ik voel dan weer jouw liefde, denk aan verleden tijd. Ik zal je nooit vergeten, met alle liefde die je me gaf. Nog heel vaak die gedachten, zoals het vroeger was. ik zie. Ik weet dat jij je bent, het is geen fantasie. S'nachts zie ik de sterren, maar één die op me schijnt. Als een engeltje zo vrij, maar nooit me ergens niet thuis voel, denk ik aan de woorden die je zei. Mijn tranen die verdwijnen, zoals jij. De wijze lessen in het leven, die leerde ik van jou. Je hebt me zoveel meegegeven, tot gauw. Het is geen fantasie. bezongen door eh, Frank van Etten was dat. Eh, aangeboden door Jacqueline Erhard, eh, speciaal voor Karin. Ja, uh, even spieken mensen, want het is negen minuten voor. Nee, acht minuten voor al bijna zelfs. Dus ik denk dat ik nog plek heb voor, voor twee liedjes. Nou, ik, had ik had wat oude nummers opgezocht. Dus ik ga gewoon ook nog wat oude nummers draaien.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 De Platters. Smoke gets in your eyes. dat begrijp ik. I understand. Understand. Dank voor het luisteren allemaal weer. Ik neem het was afscheid van u. Ik ben daar morgen tussen 12 en 2 eh, weer te gast bij Ruud Jansen in eh, Zandvoort luncht.